Van staatsleningen moet nu 7% rente worden betaald. In Nederland is dat maar 3%. PU e benadrukt opnieuw dat een hulpplan klaar ligt. President Obama zoekt een opvolger voor rechter John Paul Stevens van het Hoge Rechtshof. De liberale Stevens is 90 jaar en wil stoppen. Obama zegt dat hij een keuze zal maken uit een man of tien. Het is de tweede keer dat Obama een nieuwe rechter mag voordragen voor het belangrijkste rechtscollege in de VS. Extreemwetse Franse leider Jean-Marie Le Pen heeft zijn vertrek aangekondigd. In 2012 zal hij niet voor een zesde keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. De Pen is 81, wie hem opvolgt is nog niet bekend. Een brand bij vleeswarenfabriek Stegenman heeft gisteravond tot veel overlast geleid bij Deventer. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom werd de snelweg A1 afgesloten. Ook werd het treinverkeer van en naar Zutphen stilgelegd. Door de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Rusland is woedend over een mislukte adoptie van een Russisch kind in de VS. Een Amerikaanse vrouw zette een jongen van zeven donderdag in zijn eentje op het vliegtuig terug. Ze gaf hem een briefje mee met de tekst dat de jongen gewelddadig was en mentaal instabiel. Rusland heeft het betrokken Amerikaanse adoptiebureau verboden voorlopig in het land te werken. Er zijn vaker problemen met adoptie van Russische kinderen in Amerika. Enkele honderden mensen hebben op internet getekend tegen het verplichte vertrek van voetbalscheidsrechter Luinger. De 54-jarige Luinger moet stoppen vanwege zijn leeftijd, terwijl hij best nog wel een jaar door zou willen gaan. De petitie wordt aangeboden aan de KNVB.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 Come on. Everybody's looking for love. Oh. Ain't that the reason you're at this club? Oh. You ain't gon' find a dance with him. No. no. Kinda got a solution for you, girl. Oh.